De passagiers waren vooral ouderen uit Duitsland en Oostenrijk. Het Rivier Cruise schip is van een Duits bedrijf en was op weg van Deventer naar Keulen. Het ligt nu aan de IJsselkade in Zutphen. Het schip is aan de achterzijde lek geraakt. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Met pompen wordt geprobeerd het water uit het schip te krijgen om te voorkomen dat het zinkt. In een akker in het dorpje Gronsveld bij Maastricht zijn door een wandelaar afgelopen avond botten gevonden. Het gaat waarschijnlijk om het been van een mens. De politie heeft de botten opgegraven en voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut opgestuurd. In de omgeving van Gronsveld wordt al meer dan 20 jaar gezocht naar Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween in 1993 toen ze vanuit Maastricht naar haar kamer in Gronsveld fietste. Verschillende zoekacties leverden niets op. In 2012 werd na aanwijzingen van een loper nog een fiets uit de Maas opgedoken, maar die bleek niet van het meisje te zijn geweest. Het NFI zal onderzoeken hoe oud de botten zijn. Hoe lang dat onderzoek zal duren is nog onbekend. Op het WK voetbal is Bosnië en Herzegovina uitgeschakeld. De ploeg verloor in Kuyaba met 1-0 van Nigeria. Het enige doelpunt werd gemaakt door Odenwingi. Kort daarvoor was een doelpunt van Zeko door Bosnië ten onrechte afgekeurd wegens buitenspel. Bosnië had het eerste duel tegen Argentinië ook al verloren. Argentinië heeft zich al geplaatst voor de achtste finales. Dankzij een doelpunt van Lionel Messi in blessuretijd wonnen de Argentijnen met 1-0 van Iran. Nigeria is tweede in groep F. In groep G speelde Duitsland gisteravond met 2-2 gelijk tegen Ghana. De Duitsers kwamen in de tweede helft op een 2-1 achterstand... maar invaller Miroslav Kloze maakte er 2-2 van. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en wolken bij een graad of 9. In het zuidwesten komende ochtend zonnig. In het noorden en oosten zijn meer wolken en is er kans op een bui.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 Walk the days with no one near. And I return as chained and bound. half a second with an open invitation for me to go into temptation. slow hours of morning. Experience is cheap. I should listen to the warning.